uur. Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Amerikanen gaan vandaag naar de stembus om een nieuw huis van afgevaardigden en een nieuwe senaat te kiezen. In beide kamers hebben de democraten nu een nipte meerderheid. De uitslag is bepalend voor wat president Biden in de tweede helft van zijn termijn nog voor elkaar kan krijgen. Aan de vooravond van de midterms zinspeelt ex-president Trump opnieuw op deelname de presidentsverkiezingen in 2024. In een toespraak in Ohio zei hij dat hij volgende week met een heel grote aankondiging komt. Premier en VVD-partijleider Rutte is vandaag bij de fractievergadering van zijn partij... om het asielakkoord van de coalitie te verdedigen. De asielwet van VVD-staatssecretaris Van den Burg moet het mogelijk maken... om gemeenten te dwingen asielzoekers op te vangen. Maar veel fractieleden zijn fel tegen de wet. Ze willen eerst meer duidelijkheid over het beperken van de instroom... en ook willen ze dat de wet tijdelijk is. Dat Rutte tekst en uitleg komt geven is ongebruikelijk. Dat wordt als tekenend gezien voor de spanningen binnen de partij. Vier Nigeriaanse weduwen stoppen met procederen tegen Shell. De vrouwen vinden dat het olieconcern medeverantwoordelijk is... voor de dood van hun mannen in 1995. Ze voerden actie tegen vervuilende oliewinning... en werden door een militaire rechtbank ter dood veroordeeld. De rechter oordeelde eerder dit jaar dat betrokkenheid van Shell niet kan worden aangetoond. De advocaat van de vrouwen zegt tegen persbureau Reuters... dat ze niet in hoger beroep gaan omdat de zaak al zo lang voortsleept. In Hilversum is gisteravond een jongen van 12 slachtoffer geworden van een gewelddadige straatroof. Hij werd door twee tienerjongens bedreigd met een mes. Het slachtoffer fietste aan het begin van de avond naar zijn sportclub toen hij werd gedwongen om te stoppen. De twee beroofden hem van zijn spullen uit zijn rugzak. Ze gingen er vandoor toen er andere mensen aankwamen. De daders zouden tussen de 14 en de 18 jaar oud zijn. Het weer tot besluit, het is droog, dan gaan of 10.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 Amerikanen gaan vandaag naar de stembus om een nieuw huis van afgevaardigden en een nieuwe senaat te kiezen. In beide kamers hebben de democraten nu een nipte meerderheid. Premier en VVD-partijleider Rutte is vandaag bij de fractievergadering van zijn partij. Er komt daar de asielwet verdedigen die het mogelijk moet maken gemeenten te dwingen asielzoekers op te vangen. Veel fractieleden zijn fel tegen die wet. En in Hilversum is gisteravond een jongen van 12 slachtoffer geworden van een gewelddadige straatroof. Hij werd door twee tienerjongens bedreigd met een mes. De daders zouden tussen de 14 en de 18 jaar oud zijn. Het weer, de zon schijnt van tijd tot tijd en het blijft vrijwel droog. Het wordt maximaal 17 graden.